Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog steeds is de schok groot in de wielerwereld. Na een val in de ronde van Zwitserland is profielrenner Gino Meder overleden. Gisteren ging hij enkele kilometers voor de finish onderuit en viel hij in een ravijn. Deze wielerkenner vertelt waar het mis kon gaan. Het is een bekende afdaling. Eh, de ronde van Zwitserland is er al vaker gefinished ook. En meestal ging het eh, grotendeels goed. Het is een hele snelle afdaling. Er zitten wat technische bochten in, maar het is geen puur gevaarlijke afdaling. Alleen door het feit dat het vaak de finale van de wedstrijd is, dat de finish beneden ligt, ja, dan krijg je natuurlijk een bijkomende, bijkomende risico's. Meder werd meteen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. En daar overleed hij vandaag. De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland werd daarom vandaag flink ingekort. In het laatste deel reden de renners samen naar de finish als eerbetoon aan Meder. Er moeten binnen twee weken nog zeker 700 extra opvangplekken voor asielzoekers worden gevonden. Want anders dreigt er een tekort. Dat zegt de staatssecretaris van Asiel tegen het AD. We zien dat de instroom aan het toenemen is. Dus we hebben de capaciteit tijd opgehoogd. Maar de instroom nam ook toe. Dus daardoor is de achterstand nog niet weggewerkt. Op 1 juli lopen meerdere contracten met crisisnoodopvangplekken af, bijvoorbeeld in Dordrecht. En het COA dat de opvang regelt, zegt dat ze al met meerdere gemeentes in gesprek zijn. Als je deze zomer via Zwitserland rijdt naar je vakantiebestemming, dan hoef je voortaan niet meer zo'n stickertje op je voorruit te plakken om te laten zien dat je netjes je tol betaald hebt. Vanaf 1 augustus komen ze namelijk met een elektronische versie en die werkt op basis van je kenteken. Maar die oude sticker die blijft ook gewoon nog. En bijna in heel het land zijn de terrassen nog steeds vol vanwege het warme weer. Maar niet in goeree overvlakke in Zuid-Holland. En dat komt allemaal doordat de belangrijke Haringvlietbrug tussen Brabant en Rotterdam afgesloten is vanwege een opknapbeurt. En bij deze ondernemer zijn de terrassen daarom leeg. Dat heeft enorm eh, veel impact. Ik krijg normaal gesproken eh, veel grote groepen met motorrijders. Eh, ik krijg ook autoclubs die uh, toerritten rijden. Ja, die kunnen natuurlijk vanaf de noordkant natuurlijk niet over. Dus ja, en die, eh, dat mis je ook. Heb ik nog het weer voor je. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.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 More to the side. Everybody wants to stay alive. Yeah. Step to the side. You gotta run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho, ho. ho on and let me hear you say ho. Oh. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho ho ho.